Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het grootste terreurproces ooit van Frankrijk is vandaag begonnen. Het proces draait om de terreuraanslagen van 13 november 2015... waarbij 130 mensen om het leven kwamen, onder meer in concertzaal Bataclan. Er zijn 20 verdachten, maar ze zijn niet allemaal in de rechtbank van Parijs... zegt correspondent Frank Renaud. 14 daarvan zitten fysiek in de rechtszaal, 6 niet. Want vijf van die zes zouden zijn omgekomen in Syrië bij de strijd, bij de gevechten tussen westerse mogendheden en IS. En een laatste verdachte zit in Turkije in de cel. Dus we hebben het over 14 mensen die lijfelijk aanwezig zijn bij het proces. Het proces gaat een flinke tijd duren. De rechter doet waarschijnlijk pas volgend jaar mei uitspraak. Tegen een man uit Overijssel is in hoge beroep 15 maanden cel geëist... omdat hij een valse Van Gogh probeerde te verkopen. Hij bood het schilderij De Oogst te koop aan voor 15 miljoen euro... inclusief vervalste documenten waaruit moest blijken dat het om een echte Van Gogh ging. De man kreeg daar al eens 9 maanden cel voor, maar ging in beroep. Volgens de aanklager had de man best geld voor het schilderij mogen vragen. Het is zelfs getaxeerd op 250.000 euro, maar je mag niet doen alsof het een Van Gogh is. In Den Bosch is vanochtend een vrouw op straat doodgestoken. Zagen veel mensen gebeuren. Buurtbewoners zijn geschrokken. Ik hoorde het. Ik kon een hoop heel aan toezaken. Daar sta ik me al bezig met, met, met Maar ik zeg ook, ik ben helemaal want sta ik echt shaken. Want het is allemaal zo angstig, zeg maar. Het is echt idioot, vind ik. De politie heeft een man van 31 opgepakt. Getuigen zeggen tegen Omroep Brabant dat het de ex van de vrouw is. En de kustwacht heeft vanochtend een vrouw gered die zo'n 10 kilometer voor de kust van Wassenaar in het water dreef. Ze zwaaide naar een zeiljacht in de buurt omdat ze hulp nodig had. Het lukte niet om haar aan boord te hijsen. Daarom kwam er een reddingshelikopter van de kustwacht. Het is nog niet bekend hoe de vrouw zo ver van de kust in het water kon drijven. Het weer, het lijkt wel zomer met veel zon, 24 tot 28 graden. Morgen neemt de bewolking toe en vallen er vooral in het oosten buien. Het kan nog wel 27 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A4 rijdt het verkeer langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen moet je je door 8 kilometer file worstelen. En dat kost je een kwartier extra. Kwartier vertraging heb je ook op de N197 vanuit Beverwijk naar Heemskerk.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 De zes waar het nu nog voor geldt zijn Amsterdam-Amsteland... Flevoland, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Twente, Twente en Zuid-Holland-Zuid. zuid holland zuid Demissionair premier Rutte noemt de ontmoeting met de Surinaamse president Santokki in Den Haag historisch... en een herbevestiging van de vriendschappelijke relatie tussen de landen. Santokki is de eerste Surinaamse leider op bezoek sinds 2008. En Nederland is derde geworden bij de Europese tijdrit voor gemengde wielerploegen. De Italiaanse mannen en vrouwen werden eerste, Duitsland tweede. Dit wieleronderdeel wordt sinds 2019 Europees verreden. Het weer, morgen zon, later wolkenvelden en kans op buien.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 Don't kiss me right now. Don't tell me that you need me. Don't show up at my house. All caught up in your feelings. Don't run me round and round. Don't fill me up just to let me down. Just to let me down, down, down. don't mess with my head. Don't tell me you're falling when you're don't mean it. Oh yeah, you know you Don't kiss me right now. Don't tell me that you need me. Don't show up at my house. All caught up in your feelings.